De gedupeerden krijgen een schadevergoeding als ze schade hadden aan hun huis. En die vergoeding wordt hoger als je dichter bij de kern van het aardbevingsgebied woont. En er is meer, zegt deze verslaggever van RTV Noord. Moest je bijvoorbeeld als gezin het huis ontvluchten omdat het onveilig was? Moest het huis versterkt worden of zelfs afgebroken worden? Kan het gezin duizenden euro's bij krijgen. En zo kan die flinke geldsom nog groter worden. In Groningen werd jarenlang gas gewonnen uit de grond. Daardoor zijn aardbevingen ontstaan die zorgen voor schade aan huizen in de provincie. De anti-immigratiedemonstratie van zondag in Amsterdam is niet op de Dam, maar op het Museumplein. De burgemeester, hoofdofficier van justitie en de politie hebben dat besloten vanwege de veiligheid. Ook is het Museumplein zondag veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie iedereen preventief mag fouilleren. In Burkina Faso zijn acht hulpverleners opgepakt die werkte voor de Nederlandse organisatie INSO. Die hulpverleners komen zelf niet uit Nederland. De militairen die aan de macht zijn in het Afrikaanse land verdenken ze van spionage en verraad. INSO zegt zelf dat er niks van waar is en dat ze helemaal geen militaire informatie hebben verzameld. En de Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar een Japanner, een Brit en een Amerikaan. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2025 Nobel Prize in Chemistry to Susume Kitagawa, Richard Robson en Omar Yagi voor de development of metal organic frameworks. Ja, metaal-organische raamwerken. Daar deden ze dus onderzoek naar. Dat zijn een soort sponsen die andere moleculen kunnen opnemen. Die sponsen kunnen bijvoorbeeld PFAS uit water halen, fruit langzamer laten rijpen en water uit woestijnlucht halen. Het Nobelprijscomité noemt die metaal-organische raamwerken buitengewoon nuttig. Ik heb nog het weer. Er trekken wat buien over. Ook vanavond nog. Later klaart het op en het koelt vannacht af naar een graad of 9. Morgen eerst wat zon, later weer wolken bij een graad of 16. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast de eerste korte dagelijkse files in Noord-Holland... bij het begin van de avondspits de meeste vertraging nu op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden, West en Blaricum is een auto in brand gevlogen. De weg is dicht. De weg is ook dicht verkeer richting Hilversum volg Almere over de A6 en de A27. Hou wel rekening met bijna drie kwartier vertraging. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij hectometerpaal 203,9.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 Whatever got broken becomes whole. Whenever I'm filled with doubts that we will be together. Wherever I crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? What's life supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shonda Paula, give it a good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. You say you love me, say you love me, but you never the good times daily. Why you tryna to pose like I be acting shady? You're only music and free up your vibe and stop acting crazy. For the fourth time, make I make it very clear to you, you're very dear to me, an honor of my share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always join here to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling you want to leave, cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing. Ship yo, so what's that supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce when all the good times daily.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 Die stijgt met 20.000 euro, waardoor kopers tot een bedrag van 470.000 euro... een hypotheek met deze garantie kunnen afsluiten. Vleesvervangers als een veggieburger of sojaworst mogen niet meer zo genoemd worden, vindt het Europees Parlement. Ze vinden dat woorden als worst en burger alleen mogen worden gebruikt voor producten waar ook echt vlees in zit om verwarring te voorkomen. In Burkina Faso zitten al een tijd acht hulpverleners vast... op verdenking van spionage en verraad. Ze werken voor de Nederlandse hulporganisatie INSO... die de beschuldigingen tegenspreekt. Onder de arrestanten zijn geen Nederlanders. Het weer bewolkt en vanuit het noordwesten wat regen.